Mark Visser met het NOS-journaal. Moderne rijhulpsystemen in auto's kunnen gevaarlijk zijn. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft vastgesteld... dat een deel van de hulpmiddelen vaak niet volledig zijn ontwikkeld. Ook blijkt dat veel automobilisten die met zulke systemen rijden... niet weten wat die wel en niet kunnen. De automatisering zou autorijden makkelijker moeten maken... maar leidde in de praktijk dus vaak tot verwarring en gevaarlijke situaties. Vrouwen met zeer dicht borstweefsel hebben er mogelijk baat bij... als ze bij de landelijke botscreening ook een MRI-scan krijgen. Daardoor kunnen per jaar enkele honderden gevallen van borstkanker... in een eerder stadium worden gesignaleerd. Dat blijkt uit een groot onderzoek. Zo'n 8% van de vrouwen heeft zeer dicht borstweefsel. Bij hen zijn tumoren bij een mammografie niet goed zichtbaar. Op de Noordzee is ten westen van Texel waarschijnlijk de vermiste viskotter gelokaliseerd. Een mijnenjager van de marine heeft het schip waarschijnlijk met een sonar gevonden... maar vanwege het slechte weer kunnen duikers niet het water in. Aan boord zouden twee mensen zijn. De boot uit Urk rond, rond kwart voor zes een automatisch noodsignaal uit. Eerder werd al een leeg reddingsvlot en een zwemvest aangetroffen... maar in de buurt werd niemand gevonden. In Eindhoven is vanochtend een dode man gevonden. Een voorbijganger vond het lichaam op de parkeerplaats van een bedrijfspand. De politie houdt rekening met een misdrijf. Volgens een woordvoerder is de man onder verdachte omstandigheden gevonden. Wat die omstandigheden zijn, wil de politie niet zeggen. Het weer bewolkt en in een groot deel van het land regen. Er staat een krachtige zuidwestenwind. In de loop van de dag vanuit het noorden vaker droog. Temperatuur ligt rond de 10 graden. Morgen meer zon, maar aan de kust nog wel kans op een bui en dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB.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 In ieder geval in de reguliere vorm. Want eh, deze komende weken, in ieder geval in december... Eh, komen we zeker nog twee keer terug met in ieder geval de kerstuitzending, Jelmer. Goedemiddag. Ja, zeker. Goedemiddag. En we hebben nog een speciale uitzending, maar daar kan ik helaas niks over zeggen, want dat is een eh, verrassing. Dus eh, mensen moeten gewoon onze Facebookpagina goed in de gaten houden. Met vandaag natuurlijk de eerste beller kunnen weer kaartjes, kaartjes winnen voor de Castle Christmas Fair. Dus bel 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. Bent u dan de eerste beller? Bel gewoon naar de studio en u wint die kaarten voor de Castle Christmas Fair. Die eh, deze, ja, dit week of vandaag is begonnen, jammer. Ja, vandaag alweer. En eh, wat is er allemaal te doen daar? Ja, verschillende big bands en stands op de Bekenstein in Velsen-Zuid. Eh, en kerstmarkten. Ja, in ieder geval tot... Eh, verschillende, verschillende groepen. Groepen, dus, ja. Wordt hartstikke gezellig. In ieder geval tot komende zondag is dat. Eh, de Castle Christmas Fair. Dus wilt u die kaartjes winnen? Ga dan even naar uh, in ieder geval naar eh, ons telefoonnummer bellen 023-573-0393. Of voeg ons toe op Facebook en laat weten dat je kaartjes wil winnen. dan geven we ze gewoon weg. Want we hebben er nog 10 in totaal. Dus wilt u ze winnen? Bel gewoon. Ja, maar wat kunnen we verwachten in deze uitzending verder? Want nou. het eh, is wel een hele muzikale eh, laatste uitzending, hè? Ja, een vol programma. We, we spreken met Leslie Rosbach onder andere over het een en ander. En ja, Leslie heeft eh, binnen, eh, of eh, afgelopen week zijn cd-presentatie gehad in Haarlem. En hij is ook te zien geweest, of te horen geweest in Utopia. Dus daar gaan we zeker zo meteen wat ja, meer over horen van hem. Ehm, wat hebben we nog verder, uh, Jelmer? Ja, we hebben ook Mark Enthoven, spreken we ook nog. die heeft aanstaand weekend een optreden in Theater de Krocht. Ja, want uh, Mark eh, die is natuurlijk al eh, vaak genoemd hier op de radio. op de kabelkrant kunt u alles lezen over hem. vorige week in Goedemorgen Zandvoort. En wij bellen gewoon het laatste nieuws over zijn show... die hij in Theater de Krocht gaat geven komende zaterdag. Is dat, hè? Ja, zaterdag. ja. Dus, en we hebben natuurlijk ook iets heel anders leuks in de studio. Want we hebben ook live muziek in de studio. Live muziek inderdaad. Van uh, en Daan. Die komen live optreden hier. Ja, en daar willen we natuurlijk alles eh, over, eh, over gaan eh, gaan weten en horen natuurlijk. wie is Maral en wie is Daan? En daar gaan we het zo meteen over hebben. laten we beginnen. Tien jaar geleden, iets korter of iets langer, organiseerde ik een evenement. Dat heette de Kunstverstijn in het Muziekpaviljoen. Toen mocht, het, mocht dat plein nog afgezet worden bij het Muziekpaviljoen. En toen leerde ik een klein meisje kennen. Dat was Maral. En die dat was al meteen te zien dat ze een talent had. Want eh, ze werd al gevraagd om Klaas Kopen bij, eh, bij het dorpsomroepersconcours. En ze, eh, ze, is nog regelmatig teruggekomen naar Zandvoort.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 But do doo ba da boo doo do do do do do doo doo doo. Yeah, don't you know it, baby? Don't you know it? hey, was het leuk. Ja. Ze gaan nog even door hoor. Dankjewel. Alsjeblieft, alsjeblieft. Dat is het publiek thuis. Die hoor je allemaal hier in de studio. <laughs> hey, eh, ja, dat is een tijd geleden maar al. Jazeker. Zo, wow. Dat is heel lang geleden. Wow. <laughs> Tien jaar, tien jaar, rond de tien jaar geleden. Ja. Negen à tien jaar. de tijd gaat Toen deed je mee aan het kunstfestijn, vertelden we net al. Hey, eh, hoe, is het, eh, hoe is het afgelopen tien jaar met je gegaan? Ja, goed. Eigenlijk afgelopen jaar steeds beter. Want eh, nou, ik ben hier met gitarist Daan. Ja, <laughs> hallo. Hi Daan. <laughs> en eh, Daan is een hele goede vriend van mij. En wij zijn nu echt een, een akoestisch muzikaal duo. En sinds wij dat zijn gaat het eigenlijk heel goed. Ja? Lekker veel optredens. Nou, we mogen hier zijn. Dat is natuurlijk altijd al eh, hartstikke gezellig. En ja, we worden heel veel gevraagd. December zit echt pomvol. Wat leuk. hartstikke leuk. We genieten er echt ontzettend van. Ja, want ja, je, je, hoe oud was je toen? Jeetje, e- elf? Elf, ja. Dus nee, ja, dan is het zelfs meer dan tien jaar geleden. Ja, meer dan tien jaar geleden. Want ik ben 22 geworden laatst. Zo, zo, zo. Dat is alweer... Uh, dus je was <laughs> elf en eh, ja, toen eh, ja, zong je gewoon uh, Krijg toch allemaal de kleren met Quincy samen. Vond ik het toch leuk om met een Amsterdamse accent te zingen. <laughs> heb je nog contact met Quincy? nee, niet echt. Nee? Heel af en toe spreek ik er nog even, maar we, zijn, ja, we hebben allebei ons eigen leven. En het gaat volgens mij met haar ook hartstikke goed. Dus, Doet ze nog in de muziek iets? Nee, als het goed is niet. Zij is volgens mij een hele andere kant op gegaan. Oké. En jij eh, hebt echt voor de muziek gekozen. Ja, klopt. Heb je er ook een opleiding mee gedaan of, eh, of iets anders? Ja, ik heb eh, conservatorium gedaan, codarts, docent muziek. En uh, een oh, superleuke opleiding ook, heel leuk. Dus dan word je opgeleid tot en docent en tot nou, zangeres. Ja. Wat ik nu... ja, toch dat ben je nu. ja, Dan mag je dat ook wel zeggen, <laughs> toch? <laughs> ja. En uh, Maral, ehm, ja, want je hebben je ook nog even in, in de Voice Kids gezien. Toch? Dat was jij? Of ben, ben jij dat niet? Nee, ik heb niet met de oh, Sorry, dan, dan, heb ik iemand anders in mijn hoofd. Dat <laughs> Maakt helemaal niet uit. ik heb zoveel kinderen natuurlijk. Ik heb dat vijf jaar georganiseerd. zoveel kinderen gezien eh, die hun talent eh, konden presenteren daar. En ik denk dat er ook best wel... Eh, ja, toch wel mensen daar toch best wel breed in hun talent zijn ja, terechtgekomen. Ja, dat denk ik ook wel. Wel dus, meegedaan met Kinderen voor Kinderen Songfestival. Dan ben ik daarmee Misschien in de denk je bar. Dat. Ja, dat, dat denk is ik. dat het. Ja. Dan is dat het. Maar eh, ja, we gaan zo meteen nog veel meer van jullie muziek eh, horen, Daan. Eh, ik ben ook benieuwd natuurlijk naar jou, wie jij bent. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar we gaan eerst even muziek draaien hier yes. op ZFM. we gaan luisteren naar de Golden Earring, Rating Live.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 hier op ZFM Zandvoort 106.9 FM. En eh, ja, op eh, tv zijn we ook te horen op kanaal 40 bij Ziggo. Ehm, ja, het is eh, nu rond de tien voor half één. Zometeen natuurlijk een interview met, met niemand minder dan Mark Endhoven... die een concert gaat geven in Theater de Krog. Zometeen hebben we natuurlijk ook nog veel muziek van Moral en Daan. En we bellen met... Ehm, niemand minder dan Leslie Rosbach. En die zijn eh, nieuwe single eh, presenteert, eh, of heeft gepresenteerd in Haarlem. Maar de Zandvoortse berichten zijn ook belangrijk. En ja, die heb jij, Jelmer. Ja, want er is een doorbraak in de kwestie Watertorenplein. dinsdagavond 26 november, klokslag 6 uur... is er door alle betrokken, betrokken partijen een vaststellingsovereenkomst getekend... die de weg vrijmaakt voor gemakkelijk en integrale herontwikkeling... van het Watertorenplein en de Watertoren. Daarmee lijkt het voor het grootste Zandvoortse hoofdpijndossier onverwacht een positief hoofdstuk aangebroken. Tot voor, kort, tot voor kort leek de situatie uitzichtloos en gedoemd. Er liepen als het ware drie verschillende sporen en op last van een rechter was de gemeente bezig met het formuleren van een nieuwe selectieprocedure terwijl tegelijkertijd nog een hoop, hoger beroep liep tegen de uitspraak die dat had afgedwongen. Ook liep er op initiatief van wethouder Gert-Jan Bluis een bemiddelingstraject waarvan weinig werd verwacht. Maar het is juist deze mediation met springtij-architecten, AG-architecten, de Biase-architecten en de Watertoren Zandvoort CV samen met de gemeente Zandvoort geweest... die tot een doorbraak heeft geleid. Dus ze hebben een samenwerking uh, verband ja, eh, rondom het eh, plein. er is een soort van akkoord uitgekomen. Wel goed. Wat er is overeengekomen is dat de drie architecten gezamenlijk een integraal plan maken voor het Watertorenplein. De Watertoren en de directe omgeving ervan. Het uitgangspunt is dat het geheel wordt omgevormd tot een woongebied met parkeren op eigen terrein. En daarbij is het bestaande bestemmingsplan uitgangspunt Oh, wacht. Daarbij is het bestaande bestemmingsplan het uitgangspunt en zal er derhalve 30% sociale woningbouw worden gerealiseerd. De gemeente zal nu worden gevraagd om budget beschikbaar te stellen waarmee de overeenkomst concreet gemaakt kan worden. Nou, he, he, eindelijk een doorbraak op dat lege plein. Ik vind het een van de lelijkste pleinen eh, van Zandvoort. En eh, een grijs gebied vind ik als je daar langs rijdt. Ben je het ermee eens? Ja, dat, eh, er kan veel, eh, wat veel mooiers van worden gemaakt, denk ik. Eh. Hey, en ja, toch ook nog andere berichten? Ja, nog twee andere nieuwtjes. Een automobilist is maandagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in de Celsiusstraat. Rond kwart voor twaalf botste de vrouw met haar auto tegen een wegversmalling. De vrouw is na de eerste zorg ter plaatse naar het ziekenhuis gebracht. Er is, er, is, er is een onderzoek ingesteld naar de rijvaardigheid van de vrouw die al op enige leeftijd was. Haar auto is opgehaald door een berger en een deel van de Celsiusstraat was tijdelijk afgesloten om de rommel op straat op te ruimen. Eh, verder is er eh, nieuws over Eneco, want Zandvoort verdient flink aan het verkoop van Eneco. Oké. Eh, de afgelopen weekend is de verkoop van energieleverancier Eneco rondgekomen. Het Japanse Mitsubishi betaalt ruim 860 euro per aandeel. Ching ching. En Zandvoort is een van de 44 gemeenten die samen eigenaar zijn. Dus de gemeente Zandvoort heeft 0,4% van de aandelen... en kan door de verkoop een miljoenenbedrag tegemoet zien. Het voorstel van het college over hoe dit geld te gebruiken is... is nog niet precies vastgesteld. Ja. Maar voorgesteld wordt de opbrengst van de aandelen... minus de jaarlijkse begrote dividendopbrengsten te gebruiken... om een duurzaamheidsfonds op te richten waaruit duurzame initiatieven van burgers en ondernemers gesteund kunnen worden. Ja, daar was een hele discussie over in de gemeenteraad. Inderdaad. En hierbij kan eh, worden gefinancierd aan een vergoeding bij het isoleren van een dak, het plaatsen van zonnepanelen, het plaatsen van mini-windmolens of een betere regeling tot het scheiden van afval op het strand. Waar ook eh, de laatste tijd vooral het afval op het strand eh, is ook al vaak onder de aandacht, gebleken. Ja. Nou, er is hoop uh, nieuws, Jelmer. Ja. Dat merkte we eh, gisteren ook al. Eh, er stonden hoop berichten rondom Zandvoort in, het, in de kranten en in de media. Ja, veel ehm, politiek ook. Zometeen veel meer nog. Hier meer informatie natuurlijk over ons dorp Zandvoort. Maral en Daan gaan zometeen nog optreden. Dus blijf lekker luisteren naar Zandvoort Luncht. En weet je wat grappig is, uh, maar Ik had oh. een muziekje klaar staan. En die heb ik dus weggeklikt. Oh, die is weer verdwenen. Hij is verdwenen. Maar dat eh, komt wel goed. Ik ben, eh, ik ben, eh, ja, ik ben wel heel erg snel met muziek uitzoeken. Komt wel helemaal goed. Welk had je klaargesteld, Roy? Nou, dat, oh ja, Say Heaven, Say Hell van Miss Montreal. Nou, dan weet je wat we doen. We doen gewoon Dolly Parton. Nee, dat is een reden, <laughs> oh, God.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 Ja. Hey, eh, Daan, ja, wat, wat doe jij allemaal in de muziek? Want jij bent hier dan de gitarist en je begeleidt Maral. Hoe ben je daar ja, in terecht gekomen? Ja, we hebben samen eigenlijk een keer opgetreden en het beviel heel goed. En toen zijn we eigenlijk een duo geworden. Dat is eigenlijk best wel snel gegaan het laatste jaar. Ja. Eh, daarvoor eh, heb ik ook ehm, eh, als DJ gewerkt. niet op de radio, maar zelf liedjes gemaakt. Feest en partijen ook? ja, ook. Ja, Maar dat is al wel wat langer geleden. Maar ja, het begon toch weer te kriebelen om muziek te maken. Dus lekker gitaar gaan spelen. Hoe is jullie ontmoeting zo gekomen? Wil <laughs> jij het vertellen? <laughs> nee, vertel jij maar. <laughs> nou, we gingen een keertje gewoon, tenminste los van elkaar... ik ging een biertje drinken in de kroeg. En toen stond er iemand naast me. Nou, dat blijkt dus Maral te zijn. Ehm, en toen zei ik, ja, eh, volgens mij kun jij wel zingen. Ben je zangeres of zo? En eigenlijk zijn we, hebben we elkaar zo leren kennen. <laughs> Ja. ja. En zijn jullie ook een setje of eh, alleen vrienden? Gewoon vrienden. Gewoon vrienden, ja. Maar, normaal in de kroeg denk je van, nou, wat een eh, knappe meid. En, en, maar dit was echt muzikaal, muzikaal ja, gewoon. in mijn oor te blijven. Ja, dacht, oh, het, is, het, klinkt wel goed eigenlijk. <laughs> nou, wel leuk dat het zo ontstaan is, toch? Ja. en daarna lekker gedanst op het nummer Leef van André Hazes... wat we nu ook nog steeds willen zingen. Ja. Dus ja, leuk. Nou, wat, wat, wat leuk allemaal. hey, ehm, ja, optredens. Hebben we het net over gehad. Hè? Jullie treden veel op. Eh, Klopt. Eh, waar komen jullie allemaal terecht eh, met jullie muziek? Nou, voornamelijk in onze eigen regio Vlaardingen. Daar spelen we veel in de Stadsgehoorzaal als voorprogramma. Ehm, ja, eigenlijk heel veel in Vlaardingen. maar we proberen het wel een beetje uit te breiden. om Vlaardingen heen, Maasluis, Schiedam ja, noem het Zandvoort. Maar. Ja, nu Zandvoort dan. Ja. wie weet eh, hoort, eh, hoort, de kroeg-eigenaar eh, jullie hier of iemand die gaat trouwen... en die denkt van, goh, wat leuk, dit, dat duo wil ik graag hebben. Wij bijvoorbeeld hier in Zandvoort elke laatste donderdag of derde donderdag van de maand... dat de singer-songwriters de kans krijgen om hunzelf te presenteren. En dat, is, zijn best wel leuke evenementen. Hebben jullie dat ook in jullie buurt? Zulke evenementen? Volgens mij niet, maar ik denk wel dat wij onszelf sinds kort singer-songwriter kunnen noemen... aangezien we ons eerste nummer hebben geschreven en hebben opgenomen. Die gaan we straks ook eh, zingen. Ja, die gaan we zeker eh, zo meteen horen, hè, in tweede uur. Ja. Nee, maar leuk. Ja, we treden ook heel veel op in cafés en kroegen. En we, ja, we doen nu de wat rustigere nummers. Ja. Maar nou ja, zoals ik zei, Leef, eh, dat soort nummers, dat doen we ook gewoon allemaal. dat dus, leuk. ja. En ook een rustige akoestische versie van Leven of zo? Nee, Nog dat niet. is wel een nee, versie waar vaak een polonaise bij komt kijken. Dus, <laughs> dus ehm, ja, ja, nee, nee, nee. <laughs> Dus, eh, maar eh, wat leuk allemaal. En ehm, is, is, jullie, is jullie muziek ook ergens terug te horen? Nou, nog niet. Wel op, eh, op Instagram staan een aantal filmpjes van ons. op YouTube staan een aantal filmpjes van ons. Facebook. Gewoon onder ehm, Maraldaan Music. Ja, we gaan dan binnenkort onze eerste eigen nummer uitbrengen. En die gaan we wel op meerdere platformen presenteren. Spotify en dergelijke. Ja, nou, we zijn benieuwd. We gaan zo meteen in ieder geval deze uitzending met jullie meegeven. Mogen jullie zelf eh, doen wat jullie willen. <laughs> maar eh, we gaan eh, luisteren naar het volgende nummer. Wat gaan we horen?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 Wat geweldig mooi nummer. Je, je hoorde net even mijn telefoon gaan eh, door het nummer heen. <laughs> Maar dat was een compliment van mijn eh, collega Dolly. Dus, eh, oh, dus die, Dolly. heb, je in die heb je in ieder geval in je zak. Super. En <laughs> dames en heren, blijf lekker luisteren naar Zandvoort Lunch. En zometeen hebben wij Mark Endhoven gewoon over zijn concert in Theater de Krocht aankomende zaterdag. En Jammer heeft nog heel veel nieuwtjes. En natuurlijk muziek van Maral en Daan.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 Hier op eh, ZFM Zandvoort, speciaal voor Maral en Daan. Ehm, ja, we gaan door met het volgende onderwerp. Want dat is aankomende zaterdag, 30 november. Dan is het zover, dan is in Theater De Krocht, Mark Endhoven. En in, concert met de band. En ehm, we hebben hem aan de telefoon. Mark, goedemiddag. Een hele goede middag. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken hier voor het interview nog even. Want eh, je bent denk ik wel druk met de voorbereiding. Uh, eh, dat kun je wel stil, alleen eh, ging ik net door mijn rug. Dus het is een hele fijne voorbereiding wat dat betreft. Jeetje, <laughs> jeetje, jeetje. ja, dat, ja, we zitten midden in een verhuizing met mijn moeder. Dus ja, het is een beetje allemaal tegelijk. Maar allemaal een beetje hectisch. Ja, het is een beetje hectisch, maar het gaat wel goed komen. Dus ja, we hebben er zin in. Ja, want wat, hoe gaat het en wat kunnen de mensen verwachten? Nou ja, kijk, ik, eh, ik zit al een kleine 30 jaar in de muziek. Ik ben, zoals je het met een mooi woord tegenwoordig heet, een classical crossover. Dus ik zing eigenlijk van pop tot klassiek en alles ertussenin. Dus een heel breed repertoire, waarbij ik eh, terug ga in de tijd met prachtige songs. Maar ook in het heden, eh, bijvoorbeeld een ode aan het Eurovisie Songfestival met allemaal winnende nummers. er komen zelfs nummers voorbij van Bocelli, Pavarotti, maar ook, ook popnummers, eh, ja, luisterliedjes, men kan dansen. Het is heel breed. Ja, want ehm, je bent natuurlijk al eerder met een, mooi concert geweest eh, in de krocht. En waarom kies je voor de krocht? De krocht is, eh, ja, ik noem het eigenlijk maar een soort van, uh, van huiskamergevoel. Het is daar heel gezellig, het is warm. heel veel mogelijk ook. Ze denken altijd heel fijn met je mee. Eh, dit jaar gaan we het ook anders doen dan vorig jaar. Vorig jaar zaten mensen gewoon in rijen achter elkaar naar het podium te kijken. En dit jaar gaan we eh, in de zaal staan met de band, met het orkest. Omdat je dan toch weer dat, dat gezamenlijke gevoel, wat muziek trouwens ook eh, ja, teweeg brengt. Dat, dat, dat, gezamenlijke gevoel willen we toch meer aanspreken. En, en, dus we gaan meer in de zaal tussen de mensen in staan met de band. En mensen zitten er gewoon gezellig omheen eh, aan tafel en, en, eh, en stoel. En eh, ja, we gaan er een hele mooie avond van maken wat mij betreft. Je hebt ook gastenoptredens verzorgd, net als vorig jaar. wie komen er dit keer met je mee? We hebben dit keer, ik ben gisteravond nog even bij de repetities geweest. Dat is erg leuk, kan ik je vertellen. Uh, Core Divine. Dat zijn 40 dames die ja, van Tina Turner tot, tot, tot ja, noem het maar op. Hè. Dus ook een heel breed repertoire. Heel gezellig, heel warm, heel leuk ook. Eh, dus met z'n veertigen. En ik heb iemand uit de Voice Senior, Mr. Philly. Die uh, hoge ogen scoorde. Een beetje, ja, à la Frank Sinatra-achtig. Eh, die zat er ook bij. Dus een gezellig programma. En ja, wat is anders dan anders dan vorige keer? Nou ja, vorige keer stond ik sowieso alleen met een accordeonist, met André Vrolijk. Wat ook heel bijzonder was, André speelt al, eh, ja, al tien jaar met de toppers mee. Dus die heeft ook een heel breed repertoire. En mijn repertoire is altijd een mix van stijlen, hè, wat ik al aangaf. En dat alleen met een accordeon te doen was toch heel bijzonder. Maar het werd erg goed ontvangen. Dus eh, ja, dit jaar is het anders. Dit jaar meerdere muzikanten, een echte band. Omdat mijn arrangementen zijn ook altijd of big band of met veel eh, strijkers en, en violen en toeters en bellen. Maar het is maar een beentje van vier, dus we werken met een speciale techniek. Waarbij het net lijkt alsof er een groot orkestje te spelen. En dat is, eh, dat is nieuw, maar ook uniek. Nou, we gaan het allemaal eh, zien. In ieder geval zaterdag in Theater de Krog. Als ik kaarten wil, waar kan ik terecht? via mijn website www.markentover.nl. Even klikken op tickets en dan word je zo de weg geweest. En dan kun je je naam eh, aangeven, dan liggen de kaarten bij de kassa. Eh, zijn een tientje. Aan de deur zijn ze 12,50. Eh, je kunt ook kaarten krijgen bij de Bruna en Zandvoort. of bij de kassa aan het theater gewoon. En natuurlijk bij Kaashuis Tromp. En bij, sorry, en bij Kaashuis Tromp, ja, zijn ze ook te verkrijgen. Nou, helemaal goed, Mark. Ik wens jou namens ZFM heel veel uh, succes. Dankjewel. En wij gaan uh, jouw liedje draaien, Mijn Oude Stad. Mijn oude stad, ja, ook een onderdeel weer van, het, van het, eh, de muzikale wereldreis noem ik altijd maar. Van Hollands tot internationaal. En dit is een liedje die ik eh, ja, pas geleden heb uitgebracht, Nederlandstalig. Ja. Heel erg bedankt voor je tijd en tot dan. Jullie ook, dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, hoi. taal verlaten lijkt mijn stad. Verslagen door de nacht, we wachten op een nieuwe dag. Niemand kent haar stilte, s morgens vroeg. Geen mens, geen tram, geen kroeg, maar de morgen is van haar. dat is moe maar toch voldaan. Ze is mooi en weg voor haar bestaan. S'morgens als de zon over haar schijnt, geeft de mij haar geheimen. En als zal ik ooit verdwijnen, ik geniet van haar, ze zit altijd in mij. is niet zo goed voor haar geweest. Gesloopt, gebouwd, gefeest. En dat valt haar soms wel zwaar. Maar ze tovert weer een lach op mijn gezicht. Ze is als een gedicht. Met al haar pracht en pracht. oude stad eh, van Mark Endhoven. En die geeft dus een concert aankomende zaterdag. En eh, dat doet hij eh, bij Theater De Krocht. En kaartjes zijn 10 euro. En... Die zijn bij het Casa Strom te koop of bij Bruna Zandvoort of bij Theater De Krocht of markenthoven.nl. Dat zijn veel verkooppuntjes. Toch? Ja. Zeker weten. En ja, het is tijd voor, voor onze... Artiest in het licht. voor, voor ons artiest in het licht. En wie heb je of nee, wacht. <laughs> Artiest in het licht. Ja, ja, maar we hebben een eh, jarige artiest, hè? Ja. En eh, wie, heb je, wie is er jarig? dat, eh, vandaag is dat Randy Newman uit Californië, Los Angeles. Ja, het is wel een speciale man, hè, deze man. Ja, hij is vandaag 76 jaar geworden. Ehm, en hij heeft zijn eigen singles uitgebracht. Maar ook ehm, verschillende soundtracks eh, geschreven voor Disney films. Zoals Monster Co. en eh, de Toy Story eh, reeks. Voor ook een aantal films daartussen. Ja, vier alweer hè? Vier Toy ja, Toy Story 4 ook voor de nieuwste zeg maar. Daar zit zijn muziek ook bij. Ja, dus, echt veel films. Veel soundtracks voor films. Hij heeft een aantal albums uitgebracht. Daar is hij eigenlijk mee begonnen. En sinds 2000 is hij ook begonnen met de soundtracks voor de films eh, van over de hele wereld. Maar eh, vooral dus ook de Disney. Dus het is wel echt een... Eh, ja, wat, maar wat, wat heel belangrijk is, hij maakt ook zijn eigen muziek. Ja, zeker, inderdaad. En een van zijn bekendste liedjes die we klaar hebben staan is Short People. Ja. Dat is alweer een, een van zijn eerste albums, zat het nummer bij. En daar gaan we nu even naar nou, luisteren. Nou, maar even één moment. Hoe oud is hij geworden? 76. Daar gaan we naar hem luisteren. Artiest in het licht. I haven't liked the way it's been going, so I decided I'd make another record. Can I give all these people the finger? <laughs> Are we ready? It's all those guys. Remember Short people got no reason. Short people got no reason. Short people got en dat was de artiest in het licht. Randy Newman, inderdaad. Dit was eh, nog even leuk om te benoemen. Dit was een eh, album uit 1977, eh, Little Criminals. En dit was Short People. Nou, wat, wat leuk. En, en, dat Disney-toontje hoor je echt duidelijk, hè? Ja, ze Toy, Toy Story stemmetje. Dat, ja, dat, ja. ja. Nou, ik vind het leuk. Helemaal leuk. Hey, eh, wij gaan eh, dit eh, uur alweer afsluiten. Zometeen horen wij hier op de zender Leslie Rosbach in ieder geval met zijn nieuwe single. En we gaan natuurlijk verder praten met Moral en Daan over de muziek. En ze spelen nog een paar nummertjes live hier in de studio bij ZFM Zandvoort. Heeft u tip voor redactie en wilt u reageren? Dat kan Zfmzandvoort.nl of bel 023 573 0393. En dat nummer kan je nu ook gebruiken als u nog die kaartjes wil winnen voor de Christmas Fair. En eh, dames en heren, het is vandaag de laatste dag dat we de kaarten weggeven. Dus uh, bellen kan altijd. En u hoeft niet speciaal live in de uitzending. 023 573 0393. U gaat luisteren naar Lief hier op de zender.